Clemens Peters met het NOS Journaal. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn Europees kampioen geworden. In Amstelveen werd België in de finale met 3-0 verslagen. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Carlien Dirksen van de Heuvel, Kelly Jonker... en een strafbal door Irene van den Assem.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 Hulpverleners konden door de harde wind lange tijd niet op pad. In de hele kustregio zijn tienduizenden mensen hun huizen ontvlucht. en liggen zo'n 300.000 mensen zonder stroom en de wegen liggen bezaaid met ontwortelde bomen, dakdelen en geknakte elektriciteitsmasten. Woonwagenkampen waar arme Amerikanen wonen zijn compleet weggevaagd. Texas heeft sinds 1961 niet zo'n zware storm meegemaakt. En de orkaan Harvey blijft de komende dagen actief. Landbouworganisatie LTO wil de Voedsel- en Warenautoriteit voor de rechter dagen. LTO vindt dat de NVWA de pluimveehouders al veel eerder had moeten inlichten over een tip dat hun stallen met het giftige fipronil werden schoongemaakt. LTO erkent dat het schoonmaakbedrijf Chickland, Chickfriend schuldig is, maar ze vindt dat de handelwijze van de NVWA de kippenboeren ook heeft benadeeld. Het meedoen van Robin van Persie aan de komende WK-kwalificatieduels van Oranje is onzeker. De aanvaller van Fenerbahce heeft op de training een schouderblessure opgelopen. Volgens de dokter van zijn club is hij waarschijnlijk 10 tot 14 dagen niet inzetbaar. Pek Zwolle is de nieuwe koploper in de eredivisie. Zelf won de ploeg met 2-0 thuis van FC Twente, dat nog steeds zonder punten is. En doordat AZ in Arnhem Vitesse versloeg met 2-1... klom Pek naar de eerste plaats met 7 punten uit drie duels. ADO Den Haag verloor thuis met 2-1 van Heerenveen... en Heracles en Excelsior speelden met 2-2 gelijk. Het weer.